just don't know what to do with myself. Don't know just what to do with myself. I'm so used to doing everything with you, planning everything for two. And now that we're through, I just don't what to do with my time. I'm so lonesome. like a summer rose. It's a sunny like a summer rose. Ze ligt lekker overhoop met zichzelf. Dusty Springfield in dit prachtige nummer van lang, lang geleden. I just eh, don't want to know what to do with myself. Nou, we hebben wel wat suggesties, hoewel dus natuurlijk al heel lang geleden is overleden. Welkom bij de show, welkom bij de zondagmorgen van GoFM. Tot 12 uur ga ik je oren lekker verwennen met prachtige muziek. Uh, en het eerste uurtje vooral heel lekker easy om de zondag goed te beginnen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ik heb muziek in de aanbieding van onder andere Neil Diamond. song blue. Every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. song, song blue, weeping like a willow. Song, song blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry. feeling good. You simply got no choice. subject to take the blues and make a song. You sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. can sing it with a cry in your voice. And before you know it, started feeling good. You simply got no choice. Song, song. De uh, eh, van Marvin Gay, Hier bij GoFM. Sexual Healing, natuurlijk. En natuurlijk ook weer hè, Neil Diamond en Song Song Blue. Hmm. Straks gaan we het over een ernstig onderwerp hebben in de show. We gaan het hebben over palliatieve zorg. Eh, het goede nieuws is dat versnippering wordt tegengegaan. Eh, er zijn grote stappen gemaakt door de Vereniging Palliatieve Zorg Nederland. Een ernstig verhaal zou je kunnen zeggen. Maar ook wel weer goed dat men versnippering tegengaat. Hoe het zit, dat hoor je straks in een gesprek met Herman de Bruin... over ongeveer een kwartier hier bij GoFM. En intussen, ja, toch ook wel weer prachtige muziek van Joe Cocker. Beetje laat, maar beter laat dan nooit. When the Night Comes. I'll be back for you, it won't be long. But for now, there's something else that's calling me. So take me down a lonesome road, for me east to let me go. That suitcase weighs me down with memories. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you come to. I just wanna be there. morning left when there's nothing left to lose, there's nothing left to fear. So meet me on the edge of time. will not keep me waiting, I'll be right. Then you and I, we'll just run right out of here. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one when you come to. I just wanna be there for someone when the night comes lights will all night. I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took my girl away. Now, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's to put up a parking lot. Hey, hey, hey, paint paradise and put up a parking De mooiste muziek hoor je hier bij GoFM, dat weet je ook wel. Denk ik. daarom sta je natuurlijk afgestemd op ons, hè? Zeker op de zondagmorgen. <laughs> Even zelf, mezelf even op de borst kloppen, moet ook kunnen natuurlijk. Vanessa Carlton hoorde je. En de Counting Crows met eh, Big Yellow Taxi. En Joe Cocker met een beetje lawaai, toch wel, voor op de zondagmorgen. When the Night Comes. Terwijl we hier aan de koffie zijn met pennywafels. Die komen ook regelmatig voorbij. Ja, we hebben natuurlijk al zo'n 180 afleveringen van deze show gemaakt. En ik denk dat er nu vijf of zes zijn waarin we worden getrakteerd op pennywafels. Ontzettend ouderwets koekje, maar wel lekker. En eh, ja, ik zou zeggen, wen er maar aan dat wij eh, dit soort dingen doen hier bij GoFM. Zolang het nog kan, hè, want binnenkort veranderen we natuurlijk van naam. Naar Omroep Vlaanderen, och. Ik kijk er alweer naar uit. Mooie muziek van Anouk hier. En inderdaad dus, wen er maar aan. Goedemorgen. toch wel staan, ja wende maar aan. Op jou en mij. Ik heb heel veel moeite mezelf. Zo ga ik door het leven, zodat niemand mij kent. Ik heb de moed opgegeven. Ik blijf wel staan, ja, wend er maar aan, want ik ben. The words mean I am a truthful man from the land of the palm trees, and before dying, I want to share these poems of my soul. My poems are soft green. My poems are also flaming crimson. My poems are like a wounded fawn seeking refuge in the forest last verse says, Con los pobres de la tierra. With the poor people of this earth, I want to share my fate. The streams of the mountains please me more than the sea. que el mar nou? jongen. Heel veel mensen kunnen lekker meezingen. En terecht natuurlijk ook. Hè? Quantanamera, de Sandpipers. Hier in de show bij GoFam. De zondagmorgen van Go. Een ernstig onderwerp nu. Mijn collega Herman de Bruin gaat praten met Peter van der Voort van de Vereniging Palliatieve Zorg NL. De Vereniging Palliatieve Zorg NL gaat van start met een nieuwe voorzitter. En laat ik nou de voorzitter eh, in de uitzending hebben. Peter van der Voort. Meneer van der Voort, welkom. Hallo. U bent de nieuwe voorzitter van de vereniging Palliatieve Zorg NL. Zorg voor mensen die in het laatste levensstadium zijn, hè? Ja, en dat laatste levensstadium kan een paar weken zijn, maar het kan bij sommige mensen ook wel jaren duren. Mhm. Als je ongeneeslijke ziekte hebt waarvan je weet dat het, eh, eh, dat het, een, eindig, eh, dat het een eindig beloop kent, dan... Mhm. Ehm, kan het ook soms jaren duren. Nou bent u de nieuwe voorzitter eh, en de, de, vereniging Coöperatie PZNL, dus Palliatieve Zorg eh, Nederland, NL, die is veranderd in vereniging. Wat is het verschil? Ja, de coöperatie eh, was een, ehm, ja, een, samenwerking tussen een aantal organisaties in een coöperatievorm. Maar we hebben ehm, met elkaar in Nederland gedacht hoe, hoe, in de toekomst het palliatieve zorgveld eh, in elkaar moet steken. En daar is ook eh, het ministerie bij betrokken. En daar is ook de Stichting Palliatieve Zorg Nederland bij betrokken. En er is ook nog een stuurgroep die over een, een, nationaal programma gaat bij betrokken. En we hebben gemeend, om kort te gaan, dat een verenigingsvorm... dat dat de meest passende vorm is voor de komende jaren om goed aan ons doel te kunnen werken. Het doel is om voor iedereen in Nederland die dat eh, nodig heeft te zorgen dat palliatieve zorg beschikbaar is... en ook op een goede manier wordt uitgevoerd. En op een goede manier, daar bedoel ik bij, op een manier die past bij de persoon... die aan die ongeneeslijke ziekte leidt. Wat zijn de mogelijkheden? Ja, dat zijn we nu eigenlijk aan het ontwikkelen. Dat, eh, dat mensen daar als vanzelf ook weten hoe ze daarbij moeten komen. En natuurlijk is de huisarts een heel veel voorkomende persoon waar mensen over praten. Maar los van de huisarts zijn natuurlijk ook op niet-medisch terrein zijn er heel veel vraagstukken hè, over, over je psychische welbevinden, over je sociale omgeving, over je spirituele eh, gedachten en, en beleving die je wil hebben. Dus het is een heel breed scala aan, aan hulpverleningsinstanties die zich bezighouden met palliatieve zorg. En de toegang daartoe en de bekendheid daarmee, die eh, kan nog verbeterd worden de komende jaren. En daar gaan we met elkaar allemaal aan werken. Jullie hebben ook allerlei clubs die, eh, die bij jullie aangesloten zijn. Bijvoorbeeld de laatste is de, de vereniging Leven met Dood. Ja. Het zijn dus allemaal eh, aparte organisaties die landelijk verenigd zijn. En u kunt daar allemaal wel ze, aan, ja, ze aan u binden. Ja, de bedoeling is dat wij, doordat we dan verenigd zijn in, in deze vereniging Politieke Zorg... dat dat ehm, wat die organisaties allemaal individueel doen, dat het op elkaar afgestemd raakt. En dat daar eh, een eenheid in is in wat we willen bereiken en, en hoe we dat doen. Ja. En waar eh, staat de nieuwe voorzitter, om maar even wat te noemen, over drie jaar met zijn plannen? Ja, over drie jaar hoop ik dat we, dat we ver zijn in het goed samen optrekken. En ehm, om te komen tot de doelen die we dan met elkaar eh, hebben gesteld. En, en, uiteindelijk moet dat dus de mensen in het land en de patiënten die ziek zijn... Ehm, eh, aan betere palliatieve zorg gaan helpen. Er loopt, naast dat wij de vereniging zijn, loopt er een programma vanuit het ministerie gefinancierd... wat de stichting PZNL aan het uitvoeren is. Daar zit ook een heel aantal aspecten in om die doelstelling te bereiken. Maar dat, is een, een, dat, is, dat is, heeft een looptijd van een aantal jaar. En daarna zullen we dan toch waarschijnlijk in de vereniging dat met elkaar zelf eh, verder moeten eh, uit gaan werken. En mhm. daar hebben we over nagedacht met elkaar in die conferentie. Ja, en dat gaat eh, concreet worden in de komende jaren. Precies, ja. Als mensen meer willen weten over die palliatieve zorg en over die vereniging die landelijk is, dan is misschien de website een handig beginpunt? Ja, er is een heel mooie website PalliaWeb. En er eh, is een LinkedIn-pagina van uh, vereniging PZNL. Dus dat zijn denk ik de belangrijkste methoden. Maar eh, als je zoekt op internet, dan ga je vanzelf de informatie vinden. Ja, ik zie hier ook nog staan www.pznl.nl. Ja, precies. Dat is ook dat een is ook belangrijke een, website. Een mogelijke om te beginnen, om te kijken hoe dat allemaal gaat. Want mensen schuiven het voor zich uit, hè? Ja, mensen schuiven het voor zich uit. Terwijl het eh, belangrijk is om er op tijd over na te denken. Ook als je nog gezond bent. Dat je toch al voor jezelf eh, duidelijk krijgt eh, wat je wel en niet belangrijk vindt. Ook in die laatste fase. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Peter van der Voort, de nieuwe voorzitter van de Vereniging Palliatieve Zorg Nederland. Dank voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go need some time to be free. Time to go out searching for yourself, hoping to find. Time to go to find. it don't matter to me if you take up with someone who's better than me. Cause you're happy should searching brings you back together with me. Cause they'll always don't matter to me. Everybody needs a little. twee bands die in het verleden prachtige muziek hebben gemaakt en geschiedenis hebben geschreven. Jawel, Chicago, Hard to Say I'm Sorry. En daarvoor natuurlijk het suikerzoete It Don't Matter To Me van Brad. Goh, wat gaat de tijd snel. Het is alweer zo'n 10 minuten over half 11. Hmm. Maar goed, we hebben nog eh, lekker veel muziek. Ja, komende 18 minuten 19 minuten muziek van onder andere Faya Condios. Om je nog lekker te ontspannen.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 guess it's funnier from where you're standing. Because from over here I've missed the joke. Mm -hmm. Cleared the way for my crash landing. I've done it again, another number for you know. I'd be smiling if I wasn't so desperate. I'd be patient if I had the time. Mm. I could stop and answer all of your questions. As soon as I find out how I could move on the back of the line, I'll be your glide behind the glass. Go ahead and laugh, cause it's funny. I would too if I saw me. I'll be your clown and your favorite channel. My life's a circus, circus, round in circles. I'm selling out tonight. I'd be less angry if it was my decision. And the money was just rolling in. Mm. If I had more than my ambition, I have time for please, I have time for thank you as soon as I wake. I'll be your glass behind the glass. Go ahead and laugh, cause it's funny. I would too if I saw me. I'll be your clown on your favorite channel. My life's a circus, circus, round in circles. I'm selling out tonight from a distance. Cause my choice is simple From a distance I can entertain So you can see me I put makeup on my face But there's no way you can feel it From so far Ik ben even aan het bedenken wat ik bij dit lied eh, heb. Heb ik eh, hier mierentietjes van? Eh, kiekenvel of eh, gewoon kippenvel. <laughs> Ja, ik weet het eigenlijk niet. Het was wel prachtig. Ogin, oh, Clown en voor Vaya Condios hier in de show met Heading for a Fall. Ja, lekker dus. Een beetje vochtige dag vandaag. Jammer hè. Vanmiddag gaat het wat meer regenen. Intussen is het buiten alweer zo'n 9 graden. Dus qua temperaturen is het eigenlijk ook wel weer een beetje laag voor de tijd van het jaar. Maar goed, eh, we moeten het er even mee doen vandaag. Dus ga je naar buiten vandaag, neem vooral een paraplu mee. Hier een historisch lied die nog steeds actueel is. Een lied van Boudewijn de Groot. Luister mee. Meneer de president, wel te rusten. Slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten. Waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden. Die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die tien geboden, die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten, eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president. Slaap zacht. Droom maar van de overwinning en de zegen. Droom maar van uw mooie vredesideaal, dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen. Droom maar dat het u wel lukken zal ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken. Hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langste eind zult trekken. En geloof van al die tegenstand geen woord. Bajonetten met bloedige gevesten houden ver van hier op uw bevel de wacht. Voor de glorie en de eer van het Vrije Westen, meneer de president, slaap zacht. Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen al die schuldeloze slachtoffers ziet staan, die daar ginds bij het gevecht zijn omgekomen en u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan. En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld. Die het bloed en de ellende niet vergeten. En voor wie nog steeds een mensenleven telt. Droom maar niet te veel van al die dode mensen. Droom maar fijn van overwinningen van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen, meneer de president. slap, slap. Love. het Songfestival in aantocht is het altijd wel weer leuk om even terug te kijken in de geschiedenis. Onder andere naar uh, Anne-Marie David met Tute Reconnetra natuurlijk hier in de show bij GoFam. En verder wij de Groot, ja, nummer dat je hele dagen gewoon nog kunt draaien. Omdat het nog steeds actueel is. Het is niet anders. Goed, we lopen tegen 11 uur aan. Zometeen het tweede gedeelte van de show ehm, ga ik iets meer tempo maken omdat het toch aan het einde van de ochtend is. En iedereen wel ongeveer wakker geloof ik. Hè? Of met een kater zit. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Na een avondje stappen gisteren. Eh, zou kunnen. Maar we houden daar wel een beetje rekening mee. Ehm, en in het tweede uur straks een eh, reportage van Jeroen van Gent. Want hij is met zijn blauwe microfoon de straat weer opgegaan. En de resultaten daarvan hoor je straks. Tot sluit van dit uur Madonna en Live to Tell en nog wat violen. Wat mij betreft tot over een minuut of zes, zeven.